4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Sri Lanka is bij de aanslagen vandaag zeker één Nederlandse vrouw omgekomen. Minister van Buitenlandse Zaken Blok heeft laten weten dat het ministerie contact heeft met haar familie. De vrouw van 54 was in een van de getroffen hotels in de hoofdstad Colombo. Bij de aanslagen op kerken en hotels zijn zeker 207 doden gevallen en 450 gewonden. Onder hen zijn 27 buitenlanders. Er zijn zeven verdachten opgepakt. Het lijkt erop dat ze zich hebben gericht op christenen en toeristen, maar hun achtergrond is nog onduidelijk. De viering van Pasen in Rome is overschaduwd door de aanslagen in Sri Lanka. Paus Franciscus heeft er in zijn jaarlijkse toespraak bij stilgestaan. Hij veroordeelde de aanslagen als wreed geweld en zei dat hij meeleeft met de slachtoffers. Verder riep Franciscus de wereld op om de wapens neer te leggen en stond hij stil bij slachtoffers van conflicten wereldwijd. Zoals gebruikelijk is het Sint-Pietersplein versierd met Nederlandse bloemen. Daarvoor heeft de paus Nederland bedankt. Zeker drie paasvuren die waren afgelast in Overijssel zijn vannacht toch nog ontstoken. Onbekenden hebben de houtstapels aangestoken. En ook in Drenthe brandde afgelopen nacht een paasbult af. Die was ook illegaal aangestoken. Uiteindelijk brandden er in Deldenerbroek, in Steenwijkerland en in Hardeberg in Overijssel stapels af. En in Elem en Schonesloot in Drenthe. En in de eredivisie is vandaag tot nu toe één wedstrijd gespeeld. Degradatiekandidaat Excelsior speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Willem II. ondanks dat punt loopt Excelsior toch nog steeds het risico te degraderen. Het weer, is volop zon, het is 20 tot 25 graden lokaal. Alleen op de Wadden en rond het IJsselmeer zijn de temperaturen iets lager. Morgen is er ook veel zon en is mogelijk nog een Naar Na blijft het een paar dagen warm.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 Polly want on top, but I'm on mute. I'ma bust her wrist down cause she cute. Ice. Fuck her on the yacht, I've been a pool. She an addict, addict, for the lifestyle and the paddock. Daddy, have you ever felt Chanel fabric?